Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Rode Kruis slaat alarm over de opvang van Oekraïners in Nederland. Omdat er te weinig opvangplekken zijn, belanden mensen op straat... en slapen ze bijvoorbeeld in auto's of op stations. Ze melden zich dat ze weggestuurd worden door, beide gemeenten, Dat er geen plek meer is en mensen zijn radeloos. Ze slapen regelmatig nachten op straat of in auto. De Oekraïense vluchtelingen hebben recht op een dak boven hun hoofd... maar er zijn eigenlijk altijd te weinig plekken. Ook gemeenten trokken eerder al aan de bel. In Gaza is een verpleegkundige van Artsen zonder Grenzen om het leven gekomen bij Israëlische bombardementen. Het is het dertiende slachtoffer van de hulporganisatie in twee jaar. Artsen zonder Grenzen is woest en zegt dat het geen ongeval was, maar het zoveelste bewijs dat niemand in Gaza veilig is. De Tweede Kamer gaat straks weer verder met het debat over de Prinsjesdagplannen van het demissionaire kabinet. Eigenlijk was het de bedoeling dat alle partijen gisteren aan het woord zouden komen, maar dat is niet gelukt. 9 van de 15 fractievoorzitters zijn aan de beurt geweest. De rest komt vandaag en daarna mag demissionair premier Schoof reageren met bloedspoed naar een bevalling toe. dat kan nog wel eens lastig worden voor verloskundigen in Noord-Holland. Provinciale weg N247 bij Broek in Waterland is dicht voor onderhoud... en dat zorgt voor flink wat vertraging. Zo duurt een ritje van Volendam naar een bevalling in Monnikendam... normaal vijf minuten, maar daar komt nu een half uur bij. Ook deze zwangere vrouw vindt het niet fijn. Het idee dat ze een veel langere aanrijroute eh, hebben geeft wel onrust. En andersom voor ons ook, als we naar het ziekenhuis willen en ook weten dat we moeten omrijden, dat, ja, dat geeft ons wel eh, veel onrust. De provincie wil geen uitzonderingen maken voor verloskundigen. Het is al zo krap qua werk en met de bussen erdoor, dat we eigenlijk geen ruimte hebben om ontheffingen te geven. En ja, de vraag is altijd, ja, wie geeft je ontheffingen? En als de verloskundige met spoed ergens heen moet, ja, dan kan ze of een ambulance inschakelen of de politie eh, bellen. Dan krijgt ze begeleiding en dan gaat ze er ook doorheen. Aan het einde van de maand worden de problemen nog groter. Dan gaat dezelfde weg ook dicht bij Monnikendam. Het weer nog vanochtend veel grijs en vooral in de noordelijke helft van het land regen of motregen. Vanmiddag is het bijna overal droog en later komt de zon er af en toe doorheen. Het wordt 19 tot max 23 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer nog. Onder andere in de regio op de A9. Er is een ongeluk gebeurd als je onderweg bent richting Amstelveen bij Haarlem-Zuid. De weg is weer vrij, vertraging is wel 20 minuten. Ook op de A10 is het nog behoorlijk druk. De ring van Amsterdam bij afrit Meer een eh, ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht, vertraging is drie kwartier. Omrijden is een goed idee en dat kan via de Koentunnel.